Citydijkers met het NOS Journaal. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Het postbedrijf moet dit jaar 20 miljoen euro bezuinigen... vanwege tegenvallende resultaten over het afgelopen jaar. Door de stijgende prijzen werd er minder gekocht... en stuurde bedrijf ook minder pakketten. Ook moest PostNL meer geld uittrekken om busjes en vrachtwagens te kunnen laten rijden. Daarom moet er dit jaar nog in totaal 20 miljoen euro worden bespaard. Vooral bij de pakketafdeling waar de 200 tot 300 banen zullen verdwijnen. De Britse premier Sunak overlegt vandaag met Europese commissievoorzitter von der Leyen over Noord-Ierland. Bij de brexit bleef Ierland in de EU, maar Noord-Ierland stapte eruit omdat, er, omdat het bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Al tijden zijn er sindsdien spanningen over handel en grenscontroles. Nu zou een doorbraak over aanpassingen dichtbij zijn Premier Sunak en commissievoorzitter van der Leyen schrijven dat de laatste onderhandelingen face-to-face plaats moeten vinden. Ze ontmoeten elkaar daarom rond lunchtijd. De Italiaanse premier Meloni heeft met de ontzetting gereageerd op het bootongeluk op de Middellandse Zee. In Calabrië in het uiterste zuiden van Italië spoelden de lichamen aan van 59 migranten, onder wie 12 kinderen. Meloni zegt dat ze diep bedroefd is over de vele levens die door mensensmokkelaars zijn beëindigd. Ze wil zich met haar regering inzetten om dergelijke dodelijke boottochten te voorkomen. Volgens de Italiaanse kustwacht waren er zo'n 120 mensen aan boord. In verband met het ongeval is een vermoedelijke mensensmokkelaar aangehouden. Het weer dan nog. Vannacht is het helder en het is tussen de 2 tot 5 graden onder nul. Alleen vlak aan zee is het iets minder koud. Overdag is het zonnig.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 There ain't no doubt about it. I just stop thinking about it. I, ah. there ain't no doubt about it. Tonight I'm gonna teach from Your magic can lean upon me. Your bridge, your flowering tree. You can still depend on me, and i the ticking of your clock, and the numbers on your wall, and I'll be your hands to stop the time.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 You're new, stronger, wiser, feeling round for something warmer, closer, feeling round for something. stappen. voor dit net aan kapper. Ik heb flappen, kom we stappen en we pakken een vijf. Ik ben bang, head bang als een chappende duif.